Dat zei hij in Vancouver een dag na de disqualificatie van Kramer op de 10 kilometer. Kemkers stuurde zijn pupil de verkeerde baan in. Kort na afloop was Kramer woest, maar volgens zijn coach is de kwestie uitgepraat. Het zou kortzichtig zijn om te denken dat we door deze desastreuze fout alle vertrouwen in elkaar verliezen, zei Kemkers. Kramer rijdt deze week nog in de ploegenachtervolging. achtervolging. De leden van de viermans bobsleeploeg zijn dan waarschijnlijk al terug in Nederland. Chef de mission Gemser heeft gezegd dat ze de Spelen op korte termijn verlaten... nu ze niet in actie komen, omdat piloot Edwin van Kalker de baan te moeilijk vindt. Volgens Gemser is het geen straf, maar is het beter dat de bobbers Vancouver zo snel mogelijk verlaten... omdat de beslissing te veel ruis binnen het Nederlandse team geeft. De autoriteiten op Cuba hebben tientallen tegenstanders van het bewind opgepakt of onder huisarrest geplaatst. Dat is gebeurd na de dood van een Cubaanse dissident die vannacht in de gevangenis stierf na een hongerstaking. De Cubaanse regering zou willen voorkomen dat er ongeveer 30 sympathisanten naar de begrafenis komen. De 42-jarige Orlando Zapata overleed gisteren na een hongerstaking van 85 dagen. Hij was in 2003 gearresteerd na protesten tegen de regering en had 18 jaar gekregen. President Raúl Castro heeft een verklaring uitgegeven waarin hij de dood van de dissident betreurt. In de achtste finales van de Champions League heeft Sevilla met 1-1 gelijk gespeeld bij CSKA Moskou. Bij rust was het nog 1-0 voor de Spanjaarden. Voor de Russen maakte oud-VVV-middenvelder Honda zijn debuut en werd kort voor tijd gewisseld. Over drie weken wordt in Sevilla de return gespeeld. Het weer. Vanavond enkele opklaringen. Vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen in de ochtend nog wat neerslag. Smiddags overwegend droog. De temperatuur ligt dan tussen 6 en 10 graden. Dit was het NOS. je hoort. u pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Dit is 20 jaar GFM.